Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. In een ziekenhuis in Hoorn is striptekenaar Dick Bruinestein overleden. Hij werd onder meer bekend door zijn sportkarikaturen in de uitzendingen van Studio Sport... en door Appie Happy, een dagelijkse voetbalstrip in een aantal kranten. Dick Bruinestein was 84. De Griekse premier Papadimos verlaat na de parlementsverkiezingen in mei de politiek. Hij gaat weer aan de slag in de wetenschap. Volgens een naaste medewerker werd Papadimos in een noodsituatie opgeroepen voor een zware taak en die heeft hij volbracht. Sinds november probeerde de partijloze premier hervormingen door te voeren zodat het noodlijdende Griekenland Europese hulp kon blijven krijgen. Ziekenhuizen melden lang niet alle verdachte sterfgevallen, concludeert RTL Nieuws uit eigen onderzoek. In 2009 werden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg bijna 250 gevallen gemeld waarbij een mogelijke medische fout is gemaakt. In een rapport uit dat jaar wordt aannemelijk gemaakt dat er jaarlijks bijna 2000 patiënten overlijden door een fout. Er zouden dus ruim 1700 gevallen niet worden aangemeld. Ziekenhuizen zijn dat wel verplicht. Park Themapark Droom heeft de eerste dag na de heropening ruim duizend bezoekers getrokken. Volgens een woordvoerder van het luchtvaartpark was de opkomst boven verwachting. De bezoekersaantallen van Droom in Lelystad vielen de laatste jaren tegen. In november ging het park failliet. Vorige maand kreeg Droom een nieuwe eigenaar die ruim 5 miljoen in het park investeert. Heerenveen heeft nog steeds uitzicht op plaatsing voor de voorrondes van de Champions League. De Friese wonnen met 4-2 van Heracles en staan nu gedeeld tweede met AZ en Feyenoord. Heerenveen heeft wel één wedstrijd meer gespeeld. Vitesse heeft zich verzekerd van de play-offs door met 3-2 van Excelsior te winnen. Utrecht verloor thuis met 3-1 van NAC en VVV Venlo won met 2-1 van ADO Den Haag. Het weer bewolkt en af en toe regen, minimaal rond 8 graden. Overdag vooral smiddags buien en dan wordt het zo'n 16 graden.